Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Op de eerste hulp vinden ze dat er een vuurwerkverbod moet komen. Er zijn al veel coronapatiënten in het ziekenhuis en daar kunnen ze met oud en nieuw de vuurwerkslachtoffers niet meer bij hebben. Wij zien nu al dat we op 110% werken en we kunnen eigenlijk dat niet te bijgebruiken. We hebben elk bed nodig. Vuurwerkverkopers zelf denken dat het wel mee zal vallen met het aantal slachtoffers. Nou, we hebben een aantal producten dit jaar eh, niet meer op de markt. En dat zijn de producten waar een hoge risicofactor aan zat. Dus door deze producten uit de markt te halen... zal ook eh, het aantal slachtoffers eh, drastisch naar beneden gaan. In zes gemeenten mag je dit jaar geen vuurwerk afsteken. Waaronder Nijmegen en Rotterdam. Voor een landelijk verbod vindt het kabinet het nog te vroeg. Onrust in Warschau in Polen. Daar is een protestmars tegen de strengere abortuswet begonnen. De afgelopen dagen waren er door het hele land al protesten, maar dit wordt waarschijnlijk de grootste tot nu toe. De politie heeft twee mannen van 19 uit Amsterdam en Zwijndrecht aangehouden die veel nazi-spullen in huis hadden. Allebei hadden ze nazi-uniformen, posters, vlaggen en messen in huis. Ze zijn vermoedelijk ook aangesloten bij rechtsextremistische groepen. Er is trouwens geen verband tussen die twee zaken. En Jacco Liem uit Hoevelaken wilde iets doen voor alle horecaondernemers die nu noodgedwongen thuis zitten. Ze is een oliebollenactie begonnen om kroegbazen en restauranthouders te steunen. Ze missen enorm veel omzet en ons dorpje is al niet zo heel groot. Eh, het zou zonde zijn als mensen omvallen, dus eh, daarvoor is de actie opgezet. En ze heeft flink ingeslagen. 30.000 oliebollen en appelbeignets heeft ze uit eigen zak ingekocht en die verkoopt ze nu in een drive-thru in het dorp. We hebben nu al denk ik een zakje of 40 verkocht, dus het loopt uh, langzaam ja, maar ik heb nog geen file. Dus ik verwacht eh, file. Dus waar is iedereen? <laughs> Een zak oliebollen kost 15 euro. En als het goed loopt, blijft Jacolim ze tot eind volgende maand verkopen.